om dat nogmaals te checken met een PCR-test. Een zelftest is betrouwbaar genoeg. Blijkt uit de lange termijn strategie die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook zijn lockdowns, als het goed is, verleden tijd. Mocht er een nieuwe corona-uitbraak komen... wil het kabinet de boel zoveel mogelijk openhouden. Studenten hebben minister van Financiën Kaag niet gesproken vandaag. Ze wilde duidelijk maken dat haar plannen voor de basisbeurs te mager zijn... en wachtte haar op voor het ministerie. Er moet meer geld bij. Studenten maken zich daar heel erg zorgen om. De bedragen die daarvoor uitgetrokken zijn, zijn echt te laag. Aanstaande maandag is er een debat in de Kamer. Maar we willen op alle mogelijke manieren druk zetten. Maar ze hebben Kaag dus niet gesproken en sturen haar nu een brief. De nieuwe basisbeurs wordt waarschijnlijk per maand 255 euro als je op kamers gaat en 91 als je thuis woont. En studenten die moesten lenen afgelopen jaren krijgen 1400 euro ter compensatie. Verschillende eredivisiespelers waren betrokken bij een illegaal gokbedrijf, heeft het AD ontdekt. Sparta-spelers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers zouden aandelen hebben gehad in de illegale goksite EdoBet. Die site bestaat inmiddels niet meer. Ook AZ-speler Jordi Klaasie zou 10.000 euro's overgemaakt hebben naar de site. Een bizarre middag voor de politie in Roosendaal. Een verwarde man stal daar vanmiddag een politiebus en ging er vandoor. De man reed met zwaailichten naar de over de verkeerde kant van de weg, sneed een rotonde af en ging de snelweg op. Na een wilde achtervolging kon de man worden opgepakt.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 op 106.9 FM. natural and Now it's all changed. It's got to change more. jij ging zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan, ik liet je vrij.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 Volgens het kabinet is een zelftest betrouwbaar genoeg. Verder wil het kabinet dat de samenleving zoveel mogelijk open blijft bij een nieuwe corona-uitbraak. Horeca, culturele instellingen en anderen moeten zelf optreden tegen verspreiding van het virus. Oekraïne en Rusland hebben de vredesbesprekingen vandaag online voortgezet. Dinsdag waren de delegaties uit Rusland en Oekraïne in Istanbul om over de oorlog te spreken. Na dat overleg waren beide partijen voorzichtig positief. En een aantal voetballers uit de eredivisie is betrokken geweest bij een illegaal gokbedrijf, meldt het AD.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 It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep? down. Don't let it bring you down to see what tomorrow brings.